Dat phishingfilter is bedoeld om de zogenoemde 1 cent fraude tegen te gaan. Verkopers vragen kopers om hun identiteit te verifiëren door een betaalbezoek voor een betaalverzoek voor 1 cent. In werkelijkheid komen mensen dan op een phishing waar hun inloggegevens voor internetbankieren worden buitgemaakt. Het hulpfonds voor mensen die in de nasleep van de aanslagen op 11 september 2001 ziek zijn geworden, blijft bestaan. Het Amerikaanse fonds zou volgend jaar stoppen met uitkeren van vergoedingen aan slachtoffers omdat het geld bijna op was. De Amerikaanse Senaat heeft nu vrijwel unaniem een wet goedgekeurd die de regeling tot 2090 in stand houdt. Voor de komende 10 jaar zijn de geschatte kosten 10 miljard dollar. Rijkswaterstaat neemt drie gloednieuwe werkschepen... die eigenlijk ongeschikt zijn, toch in gebruik. De schepen moeten vissers controleren en boeien uitzetten. Onder meer in de Waddenzee en op het IJsselmeer. Door aanpassingen tijdens de bouw liggen ze dieper in het water dan de bedoeling was. En daardoor kunnen ze niet worden ingezet op de ondiepe Waddenzee en het IJsselmeer. Minister van Nieuwenhuizen zegt dat oude schepen het werk blijven doen... en dat de nieuwe schepen mogelijk weer worden verbouwd. Tijdens de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio wordt met twee nieuwe tests genetische doping opgespoord. De eerste test wordt gedaan door een team uit Australië. De tweede, de contra-expertise, wordt gedaan vanuit Groningen. Tot nu toe is er nog nooit een sporter betrapt op gendoping. Het weer zonnig en heet. Op de Wadden is het 32 graden. In het zuiden 37 of 38. Aan de kust wat wind van zee. Morgen kan het plaatselijk 39 graden worden of nog warmer.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 I do But once in a while I trip up and I Cause it's never really over Just because it's over doesn't mean it's really over And if I think it over, maybe you'll be coming over again And I'll stick it get for you all over again Just because it's over doesn't mean it's really over And if I think it over, maybe you'll be coming over again And I'll stick it get for you all over again I guess I could try hypnotherapy I gotta rewire this brain Cause I can't even go on the internet Without even checking your name I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line And I do, I do But once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 www.zfmzandvoort.nl Working it out, letting you down, making it right Two hearts, one valve Pumping the blood, Who with the flood, Who with the body And two lives, one life Sticking it out, letting you down, making it right Seasons, they will change Life will make you grow Change will make you cry, cry, cry Everything is temporary Reliving the past, wishing it last, wishing and dreaming.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 Hey kids, spelling is fun. Girl, there ain't no But you know there is me. Strike the band one, two, three. I promise that you'll never find another like me. Girl, there ain't no But you know there is me.